Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanochtend vroeg een man doodgeschoten. Volgens de politie werd hij rond tien voor vijf neergeschoten in een woning in het noordoosten van de stad, in stadsdeel Prins Alexander. In het huis zijn twee mannen opgepakt. Over hun motief en hun band met het slachtoffer is niets bekendgemaakt. President Trump moet miljoenen arme Amerikanen voedselhulp blijven geven. Ook al zit de federale overheid al weken op slot wegens een tekort aan geld. Twee rechters in de staten Massachusetts en Rhode Island... vinden dat Trump niet zomaar de steunbetalingen mag opschorten. Ongeveer 1 op de 8 Amerikanen maakt gebruik van het voedselprogramma. Het gaat om zo'n 42 miljoen mensen. Het duurt nog zeker tot volgende week vrijdag... voordat er weer treinen rijden tussen Geldermalsen en Den Bosch. Het spoor en de overweg bij Meteren raakten donderdag zwaar beschadigd... toen een trein op een vrachtwagen met peren botste. Gisteren bleek dat 2 kilometer spoor en de volledige overweg moeten worden vervangen. Daarom gaan er voorlopig alleen maar bussen tussen Geldermalsen en Den Bosch. Uit een psychiatrisch centrum in Gent zijn twee criminelen ontsnapt. Ze zaten daar vanwege een mislukte roofmoord en een reeks brandstichtingen. De mannen zijn volgens de Belgische politie gevaarlijk... en mensen moeten hen niet zelf benaderen. Ze ontsnapten gisterochtend. En de Halloween-kermis in Apeldoorn is gisteravond ontruimd door de politie. Volgens Omroep Gelderland heerst er een grimmige sfeer na een grote vechtpartij. Agenten met wapenstokken hebben het terrein leeggeveegd en de kermisattracties moesten dicht. Het weer. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Vanmiddag op veel plaatsen regen. In de loop van de middag is het droger bij ongeveer 14 graden.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 Oh, high up in my sanctuary, days go past, it's autumn already. up in my sanctuary. Days go past, it's already, and I sit and wonder. I say what I mean, very different things. Can tell life from lies, got a bad sense of spins.